Die airbags, eh, zo heb ik begrepen, die kunnen zeker als het eh, warm is... kunnen daar deeltjes van loslaten. En als je dan een aanrijding zou krijgen en eh, de airbag die ontplooit zich... dan komen die deeltjes in de cabine van de auto en die zou je kunnen inademen... en dat zou dan weer schadelijk kunnen zijn. Nog even benadrukken, ze kunnen niet spontaan ontploffen. Ook niet als het warm weer is, maar als je een aanrijding krijgt. Maar het maakt het wel gevaarlijk, want aanrijden, dat doe je natuurlijk ook niet bewust. Mensen met zo'n gevaarlijke airbag mogen niet meer in hun auto rijden tot de airbag vervangen is. De tweelingbroer van Estine is overleden, schrijft de Telegraaf. Emiel den Hollander viel in april uit een flat in Amsterdam. De politie onderzocht toen of hij tegen zijn wil werd vastgehouden in die flat. Hij raakte zwaar gewond en lag sinds de val in coma. Later werden twee verdachten opgepakt die er iets mee te maken zouden hebben. Een vrouw uit Bergen op Zoom moet de cel in voor de moord op haar vader. Volgens de rechter is bewezen dat ze samen met haar ex-vriend meerdere keren sloeg en neerstak. Er was 22 jaar cel geëist en dat kreeg ze ook. En de brandweer in Middenbeemster in Noord-Holland denkt dat ze nog wel twee uur bezig zijn met het blussen van een grote brand daar. Die ontstond vannacht in een oud distributiecentrum van een supermarkt. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. Scholen en bedrijven in de buurt zijn uit voorzorg dicht. Deze man heeft ook een loodje in de buurt. Daar staat mijn caravan in. En eh, voor zover ik nu weet eh, staat hij veilig... Eh, hebben ze dit gebied redelijk onder controle. En ja, Zolang de wind eh, blijft eh, liggen en het een beetje rustig eh, is, dan gaat het nog redelijk goed. Dan blijft het beperkt tot waterschade. Door de brand is er veel rook in de omgeving van Middenbeemster. Mensen in de buurt kregen NL-alerts. Het weer wat wolken, maar vooral veel zon. 21 graden vanmiddag in het noorden, 26 in het zuiden.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 De tweelingbroer van zangeres S10, Emiel den Hollander, is overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf. Hij lag in coma nadat hij onder verdachte omstandigheden uit een flat was gevallen. Doordat politie en BOA's zoveel fouten maken in processen verbaal... gingen vorig jaar tienduizenden overtreders vrij uit. Dat zegt het OM na een bericht in NRC. Ruim een derde van de verbalen werd teruggestuurd vanwege de fouten. Het weer vrij zonnig, morgen ook met 22 tot 28 graden. ZFM. ZFM. love you, oh, baby, baby, oh, baby. Oh, I wanna be a man. <laughs> <laughs> This is our chance. If you wanna dance, let's take our chance. You can jump to the beat, uh, I keep bouncing. 30 seconds and counting.